Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. Vorig jaar zijn ruim 19.000 mensen overleden aan corona. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. 61% van hen was boven de 80 jaar. Opgeteld met de cijfers uit 2020 stierven er de afgelopen twee jaar ruim 39.000 mensen aan corona. Het RIVM komt uit op minder doden, namelijk ruim 21.000. Het CBS rapporteert de cijfers op basis van officiële verklaringen van artsen over iemands doodsoorzaak. Een arts is niet verplicht zo'n melding te doen aan het RIVM. In Nederland is bijna 516 miljoen euro aan Russische tegoeden bevroren. Dat schrijft het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer. Het zijn vooral tegoeden van banken en trustkantoren. Ook is er voor 154 miljoen euro aan transacties door banken tegengehouden. De Kamer had minister Hoekstra gevraagd om een brief... omdat hij in het debat na de toespraak van de Oekraïense president Zelensky... niet goed duidelijk kon maken hoe Nederland de sancties tegen Rusland invult. In het zuidwesten van Mexico zijn zes afgehakte hoofden op een auto gevonden. De politie denkt dat ze slachtoffer zijn van drugsgerelateerd bendegeweld. De auto stond stil aan een drukke weg. In de buurt hing een bord waarop een waarschuwing stond. De verkoop van crystal meth, ontvoering en diefstal is ten strengste verboden. De afgelopen jaren laten bendes in Mexico vaker verminkte lichamen achter. De rivier de Rijn heeft in tientallen jaren nooit zo laag gestaan in deze tijd van het jaar, zegt Rijkswaterstaat. Bij Lobit staat de rivier nu op 7,50 meter boven NAP. Dat is 3,5 meter lager dan normaal. Dat komt doordat het vorige maand erg droog was. Ook in andere rivieren staat het water erg laag, wat soms lastig is voor de scheepvaart. Zo kan in Nijmegen een cruiseschip dat wordt ingezet voor de opvang van Oekraïners de, Walha de Waalhaven niet bereiken doordat het nu niet diep genoeg is. Het weer over grote delen van het land is het aan het sneeuwen en het kan glad zijn. Temperaturen liggen rond of onder het vriespunt. In de ochtend kan het nog wit zijn, later trekt de sneeuw weg. In het noorden is er dan ook ruimte voor de zon en het wordt zo'n 3 graden.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 Ze viel meteen op in de zaal, dus ik ging naar de toe. Ik zei, wat ga je doen? Want wij hebben zo een after met de crew. Je vriendin is oké, okay, schat, neem ze lekker mee. Ik heb een tafel, maar ik fix ze wat twee. En in de weken daarna was alles koek en uit. We hebben ieder weekend weer gedanst. Dus ik neem haar vanavond mee naar mijn favoriete restaurant Het leek zo perfect doordat ze zei Doe mij maar zoete witte wijn en een pizza met ananas Oh nee Wie had dat gedacht? Want nu is het echt niet meer voor mij Ook nog zoete witte wijn bij die pizza met ananas Ik ben zo op haar afgeknapt Het allerliefste sta ik op en ben ik weg, doe ik alles op de pof, van met alle respect. ik al door niemand en ook nog ananas dan. Ze valt door de man, maar aan de andere kant. Zou de smaak ook maar een klein beetje beter zijn? Ging ze vast niet eens op date met mij, dat is dan ook weer zo. Al is het weer zo, ik ga naar buiten. En natuurlijk lieverd iedereen, verdient een tweede kans. Maar jou neem ik nooit meer mee naar een restaurant. Leek zo perfect doordat ze zei, doe mij maar zoete witte wijn en een pizza met ananas. Oh nee. Wie had dat gedacht? Want nu is het echt niet meer voor mij. Ook nog zoete witte wijn bij die pizza met ananas. Ik ben zo op haar afgeknapt. Het leek zo perfect en misschien was het dat ook wel. Heb ik me niet een beetje aangesteld? Pizza met ananas is discutabel. Maar die zoete witte wijn die moet van tafel. Het leek zo perfect doordat ze zei Doe mij maar zoete witte wijn en een pizza met ananas Wie had dat gedacht?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 pure. Oh. As my money the pile up, oh, it sweet my body, oh. body. Problem in all the finish try to enjoy. I know the finish. Oh, we you try to enjoy. Sekata kata wuru not the finish. Make you try to enjoy.